11 uur. Dit is al Almegens met het NOS-journaal. Nederland telt steeds meer mensen zonder nationaliteit. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat uit van 5000 statelozen. Vluchtelingenorganisatie UNHCR schat het aantal zelfs op 10.000. Stateloosheid is vaak een gevolg van wetgeving in de landen waaruit de persoon is vertrokken, schrijft Trouw. Statelozen hebben geen recht op een uitkering, kunnen niet wit werken en kunnen zich niet verzekeren. Het ministerie komt vermoedelijk deze maand nog met een plan dat de positie moet verbeteren van in Nederland geboren kinderen zonder nationaliteit. Deskundigen maken zich zorgen over de gevolgen van hepatitis E voor de volksgezondheid. Het gaat om het virus type 3, waarmee minstens de helft van de varkens is besmet. Steeds meer mensen raken nu ook besmet met het virus. Vorig jaar werden ruim 300 gevallen van het virus gemeld bij het RIVM. In 2012 waren dat er nog 50. Volgens deskundigen is hepatitis E een minstens zo groot probleem als de Q-koorts die van de geit op mens oversloeg. President Duterte van de Filipijnen wil wapens aanschaffen in China en Rusland. Die wil hij inzetten voor de strijd tegen drugshandelaren en opstandelingen. Ook stopt Duterte met de gezamenlijke patrouilles met de marine van de Verenigde Staten in de Zuid-Chinese zee, omdat hij geen ruzie met China wil. De koerswijziging is opmerkelijk. In verband met de Chinese dreiging werd de militaire samenwerking met de VS in 2014 nog versterkt. Maar sinds het aantreden van Duterte is de relatie met Washington verslechterd. Afgelopen nacht was de warmste septembernacht ooit. Volgens Weerplaza werd het in Vlissingen niet kouder dan 21,6 graden. Het oude record van 5 september 1949 in Maastricht werd daarmee verbroken. Toen werd het 20,9 graden. Weerplaatsen verwacht dat ook vandaag weer nieuwe records worden gevestigd. Het weer, volop zomer. Veel zon, hoge temperaturen. Middagtemperatuur ligt tussen de 28 en 32 graden. Dat is net als gisteren een record. Morgen wordt het iets minder heet, maar met 26 tot 28 graden nog altijd zomers.